Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De 31-jarige Jihad is veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De man van Somalische afkomst heeft zeker drie minderjarige vluchtelingen geronseld... voor de oorlogen in Syrië en Irak. Dat deed hij in een jeugdinstelling in Tilburg. Hij sprak de jongens aan en vertelde dat hij ze Arabisch wilde leren. S is ook veroordeeld voor het witwassen van ruim 56.000 euro. Hij zegt dat hij onschuldig is. Minister Ascher wil discriminatie op de arbeidsmarkt harder aanpakken. In een debat in de Tweede Kamer geeft hij toe dat het wel heel lastig wordt. Ascher noemde arbeidsdiscriminatie onrechtvaardig en onacceptabel. Hij wil in de Arbo-wet opnemen dat bedrijven die te weinig doen tegen discriminatie... met naam en toenaam door de arbeidsinspectie kunnen worden genoemd. Vanochtend nog werd bekend dat het College voor de Rechten van de Mens... een stagiair in het gelijk heeft gesteld die geen stageplek kreeg omdat hij homo is. In Stevenswaard bij Roermond is in een visvijver een lichaam gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om de vermiste Andy de Heus... die sinds 2012 spoorloos is. De politie begon dinsdag met zoeken naar aanwijzingen... dat het lichaam van de Heus in de vijver zou liggen. Het lichaam is geborgen en voor forensisch onderzoek naar een laboratorium gebracht. Daar moet blijken of het inderdaad om Andy de Heus gaat. Amerikaanse president Obama gaat op 21 maart samen met zijn vrouw naar Cuba... om de relaties met het land verder te verbeteren. Bronnen in de VS melden het Cuba-bezoek afgelopen nacht al... en het Witte Huis heeft het nu bevestigd. Het is voor het eerst sinds 1928 dat een Amerikaanse president naar het eiland gaat. Onder Obama zijn de betrekkingen tussen Cuba en de VS sterk verbeterd. Zo hebben beide landen weer ambassades bij elkaar geopend... en dinsdag sloten ze een verdrag dat gewone lijnvluchten weer mogelijk maakt. Het weer nog in het westen regen of wat, dat natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden. Vanavond ook landinwaarts kans op winterse buien. En lokaal kan de sneeuw dan ook blijven liggen. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en de afrit Bunschoten 11 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer. En bij Hoogvliet vanaf de Maasvlakte ook veel vertraging.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 Maar ook op internet www.zfmlive.nl. Met om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van CFM. maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving maar ook lekkere muziek. En vandaag start ik met de Everly Brothers. Eigenlijk alleen met Phil Everly. Buy me a beer. Koop een biertje voor me. Gevolgd door Mitter Speetman met The Birds. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. En de spreuk van vandaag, die had ook op onze Nederlandse regering kunnen staan. Het komt voor dat het enige goede nieuws bestaat uit het ontkennen van het slechte nieuws. Buy me a beer, boys, buy me a beer. Here it is Saturday night, and my baby, she's not here. And I got lonely, so slide me a case down here. Boys, won't you buy me a beer? She was wilder in an Oklahoma twister, with her golden hair and lips of cherry red. It was hotter than a two dollar pistol. Way too hot to stay in just one bed. So buy me a beer, boys, buy me a beer. Here it is, Saturday night, my baby, she's not here. And I got the lonely, so slide me a case down here. left me was a bill from Master Charge and a stack of paperbacks on the living room floor. A pile of dirty sheets up in the bedroom and a pair of socks I'd never seen before. So buy me a beer, boys, buy me a beer. Here it is, Saturday night, my baby, she's not here. And I got the lonely, so slide me a case down here. Buy me a beer, boys, buy me a beer. Here it is, Saturday night, and my baby, she's not here.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 19 februari om 8 uur bij Café Koper. Hou jij ook zo van spelletjes spelen en gezellig met vrienden of familie? Wat is er leuk om te doen in het café onder het genot van een lekker drankje? Geef je op als groepje of alleen en speel gezellig met ons mee. Nog een leuk spel thuis liggen? Neem hem dan mee. Geef je nu op. De tijd, zoals ik al zei, is 8 uur. Café Koper. Telefoonnummer is 023 5713 546. Kerkplein nummer 6. Unchained. gedicht vandaag heet Stil. Wees stil, heel stil. Te midden van hectiek, overdonderend, meeslepende klanken van je innerlijke muziek. Wees stil, heel stil. Zet je open en luister. Je klankbord ontvankelijk voor je innerlijke duister. Wees stil, heel stil, om de roep te ontvangen. De onstuimige dialoog van jouw innerlijk verlangen.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 Oh, yeah. De evenementenkalender van februari. De 19e Stand-Up Jazz. Met trompet Trompetiste Saskia, Saskia Laro in Krankcafé XL, aanvang om half negen avonds. De 21ste, de 10.000 stappenwandeling. Verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondellaan om 10 uur s morgens. Ook de 21ste, Classic Concert. Saxofoon, orkest. Protestantse kerk, aanvang om 3 uur s middags. De 27ste, Short Rally. Park Zandvoort. De 27ste, Startkit Event Avenue Week diverse activiteiten voor kinderen. De 28e Jazz aan Zee. Talassa aanvang 4 uur middags.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 Ik keek er naar uit. Maar er kwam natuurlijk niets van terecht. Want wat word je heerlijk opgeslokt door de dagelijkse reisbeslommeringen als je besloten hebt om een maand weg te gaan. In de derde week kwam er ruimte. Vier dagen op een bounty-eiland. Met een verlaten, wit zandstrand. Dan wil je wel. De perfecte setting voor onder andere het lezen van een boek. Maar dan kom je weer thuis en dan zie je de kranten en de magazines op je tafel liggen... en de nieuwsbrieven en de brieven van instanties. En dan weet je, ik zal er weer aan moeten geloven. Maar geloven doe je niet, want je hoofd zit nog heel ergens anders. Ik mag dus concluderen dat de ins en de outs van Overzandvoort van de afgelopen weken mij geheel onbekend zijn. We hebben niet veel spannends gemist, wordt ons verteld. Is dan niets gebeurd in ons dorp? En dat in een maand tijd? Ik zal het deze week ontdekken, als ik mij in de krantenedities verdiep. Voor nu is het tijd om de reisboeken en nog iets bij te pakken... en terug te mijmeren naar de glansrijke plekken die wij hebben mogen bezoeken. De plattegronden, bonnen en kaarten brengen ons weer even terug. Ik lees mijn krabbels van de gidsen die ik interessante feitjes heb weten te vertellen. En het omgevouwen ezeloortje in mijn roman vraagt mij wanneer ik het einde van het verhaal tot mij zal nemen. Maar het Zandvoortse strand biedt mij die mogelijkheid nog niet. Het zal nog even duren voor we met boek op een zonnige strandzuil kunnen gaan liggen. De eerste opgebouwde strandtenten hebben de storm overleefd, begrijp ik uit verhalen. Als straks de anderen volgen, mag ik weer voorzichtig aan de warme voorjaarse tafereelen gaan denken. Voor nu wordt het post, mail en roman doorlezen. Maar dat is alles wel binnenshuis. Het werk nog heel even achter ons latend. Mendy Schorel. are the Sultans. We are the Sultans. Pluspunt Wijkorganisatie voor Zandvoort. Digitaal spreekuur voor iedereen. Op dit spreekuur kunt u geholpen worden met vragen die u tegenkomt bij het gebruik van uw pc, uw laptop, uw tablet, uw iPhone of uw smartphone. Er is een aantal vrijwilligers aanwezig om individueel te helpen. Tijdens het spreekuur is er om 10.30 uur een korte presentatie rond een specifiek thema. Het thema op dinsdag 1 maart is Google Apps. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer cursussen, workshops, informatie of aanmelden bij www.plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 023 5740 330. Hella Wanders. Cursus at plus.zandvoort.nl that worried look upon your face.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 naar het leukste radiostation van Nederland. Een jonge gewonde zeehond is maandagmiddag van het strand bij Zandvoort gehaald. Wandelaars zagen het dier op het strand ter hoogte van Palace Hotel liggen... en alarmeerden de reddingsbrigade. In afwachting van de reddingsbrigade maakten vele wandelaars... die met het mooie weer een strandwandeling maakten... nog even een foto van het dier. De zeehond, met naar schatting 12 weken oud... werd even later door een medewerker van de reddingsbrigade opgehaald. Volgens hem is de zeehond zichtbaar onder voet. Hij is in een grote mand meegenomen en zal vermoedelijk naar de zeehondencrash in Pieterburen worden gebracht. Though we say gonna Daardoor was Japan zo sterk in Wereldoorlog 2. De westerse machten hebben Japan sterk onderschat. Het land bleek helemaal niet zo makkelijk te verslaan, vertelt Eter Mark, universitair docent moderne geschiedenis van Japan aan de Universiteit van Leiden. Voor de Tweede Wereldoorlog had Japan een sterke economie en het land zat technologisch gezien al tientallen jaren in de lift. Japan was nooit gekoloniseerd. Het was als een soort broertje van de westerse landen, aldus Mark. Maar de Japanners zagen wel in dat ze hun leger moesten opbouwen om niet alsnog gekoloniseerd te worden. In een verdrag met de Verenigde Staten en met Groot-Brittannië had Japan afgesproken dat de drie landen hun marines zouden beperken. Maar over de luchtmacht rechtte het verdrag niet. Dus sloeg Japan aan het vliegtuig bouwen, met een sterke luchtvloot als resultaat. Wat ook meespeelde is dat de sterke motivatie van de Japanners, vervolgt Mark. De Japanners wilden niet alleen voorkomen dat hun land bezet werd... ze zagen zichzelf als bevrijdmacht en wilden er, waren erop gebrand... de Aziatische landen te verlossen van de koloniale machten. Evening show. mar. geweldige Connie Francis met My Happiness. We hebben net even nagekeken. Ze is 78 aan het eind van het jaar wordt ze. Kun je nagaan hoe lang het al geleden is toen ze dit opnam. En op het volgende, daar moeten we eventjes op wachten.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 om het Watertorenplein te ontwikkelen. AG Architecten wil met dit plan de kroon terugzetten op de boulevardomgeving van Zandvoort. Maandag 22 februari wordt een inloopavond georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is. Bad Zandvoort brengt de grandeur van de badplaats in 1890 weer terug naar Zandvoort, van nu. Dit met een architectuurstijl die aansluit op de moderne uitstraling van toen. En een ontwerp dat naadloos past in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan van de gemeente voor dit deel van Zandvoort. a game you just can't win. nieuws en de boodschappen zie ik u graag weer terug aan de andere kant van 5 uur.